Dielke Teertstra met het NOS-journaal. De Russische president Poetin komt is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het ook om producten uit Nederland. Nederland steunt de strafmaatregelen die de EU heeft afgekondigd tegen Rusland... na het neerhalen van vlucht MH17. De Nederlandse tuinbouwsector zegt nu al veel hinder te ondervinden... van de gespannen relatie met Rusland. Voormalig minister van Financiën op Curaçao, Jamaluddin, is vrijgelaten. Het verzoek van zijn advocaat om de voorlopige hechtenis op te heffen... is door de rechtercommissaris in Willemstad toegewezen. Jamaluddin werd vorige week aangehouden voor de moord op politicus Helmin Wils. De oud-minister is volgens het Openbaar Ministerie de opdrachtgever van de moord. De rechtercommissaris vindt dat er op dit moment te weinig bewijs is om Jamaluddin langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak. In Roermond is een man omgekomen bij een bedrijfsongeval. De man van 46 uit Os was een viaduct aan het schilderen... toen hij vast kwam te zitten tussen zijn hoogwerker en de onderkant van het viaduct. Toen de hulpdienst arriveerde was hij al overleden. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval. En de stadsarcheoloog van Venlo mag aanblijven, ondanks een enorme blunder. Archeoloog Maarten Dolmans stelde dat een vondst in Venlo een mikwe was, een middeleeuws Joods badhuis. Dat was zo bijzonder dat het Limburgs Museum een speciale vleugel voor de vondst liet aanbouwen. Pas daarna bleek het een deel van een doodgewone oude beerput te zijn. De rekenkamer van Venlo onderzocht de zaak en sprak van bedrog en tunnelvisie van de archeoloog. Maar volgens de gemeente was er geen sprake van kwade opzet. Het weer nog, bewolking en buien. Pas in de loop van de nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en koelt het af tot 14 graden. Morgen geregeld zon, maar ook buien mogelijk met onweer. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit, is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 3 kilometer... De andere kant op bij knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. En verderop tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 3. Dan staat er ook nog eentje in de buurt van Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Muiderslot 6 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam 3 kilometer bij Zoetewoude Dorp. A7 Zaandam-Horen bij de afrit Avenhoorn 3 kilometer. Dat is een auto de rechte rijstrook is dicht. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Berkel en Roderijs en Delft-Noord 4 kilometer. De andere kant op bij Berkel en Roderijs 3 kilometer. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden bij Rotterdam Centrum 4.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 En daardoor de opening Clean Bandit Extraordinary. Ehm, nou, extraordinary, want ze komen naar Nederland, dames en heren. 24 november staan ze in Tivoli in Utrecht. En drie keer raden wie er naartoe gaat. Ja, dat was een goede groep. Heel veel zin in. Ik zeg een hele goede avond. Welkom bij een nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Het is uh, alweer 7 augustus 2000... Ik zeg 7, 7, 6. 6 augustus 2014. En ehm, u spreekt met een vakantieganger. Hallo. Eh, de regen die je nu uit de lucht viel... die er viel de afgelopen dagen over Berlijn heen. Eh, om precies te zijn, twee dagen een beetje last gehad van regen. Maar voor de rest een fantastische vakantie gehad... in ehm, de plek waar ooit de muur stond... Waar het eh, Oost- en West-Berlijn was, waar een heel mooi liedje over is gemaakt. En ik vond het eigenlijk ook wel een goed idee om die zo te draaien. Dus dat gaan we dan ook gewoon even doen. Ehm, is toch een beetje het voordeel als discjockey. Maar Berlijn is echt fantastisch. Ik eh, heb echt heel erg genoten. Ehm, we zijn eh, heel veel uit geweest en ehm, ook heel veel geprobeerd. Het deurbeleid, mensen, mocht je ooit naar Berlijn gaan en uit willen gaan... het deurbeleid in Berlijn is echt dramatisch. Ehm, je moet uh, 21 zijn. Dat zeggen ze tegen de ene. Tegen ons, want wij zijn natuurlijk de broekies. Ehm, en als je boven de 21 bent, dan zeggen ze dat je te weinig vrouwen bij je hebt. Dat is ook lastig. Dus wij waren er sowieso met vier mannen, niet in, <laughs> vier mannen onder de 21 eh, niet binnengekomen. Maar hebben ehm, een heleboel leuke clubs en eh, kroegen aangedaan en een heleboel gezien ook van Berlijn. Blijft natuurlijk ook een eh, stad met een interessante historie. dus nou ja, tip. Zeker een tip. Mocht je ooit een keer denken van ik wil een stedentrip of iets in die trant gaan doen. doe Berlijn. Echt, echt, echt. Het is echt gek. Kijk, als je verliefd bent, dan moet je misschien naar Parijs, snap ik. Maar voor de rest, ja, ik vind Berlijn fantastisch. Ik zou daar echt, ik vind dat iedereen daar gewoon een keer geweest moet zijn. Ehm, leuke cultuur, ehm, ook heftige cultuur natuurlijk, dat hou je inderdaad ook. Ehm, maar gewoon top, helemaal fantastisch. Ga een keer naar Berlijn. Is de moeite waard. Maar nou niet boos worden als dan niks wordt. Dan heb je het gewoon zelf niet leuk gemaakt. Dan moet je mij er niet de schuld van geven. Goed, één liedje die je dus eigenlijk gewoon dan moet draaien als je het over Berlijn hebt gehad. We hebben hem daar ook wel eens voorbij horen komen. Het Kleine Orkest.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 Of een kip. Maar één van de twee. Je moet een keuze maken. Ehm, in Maries de Jonge Hond zometeen. En wil je alvast een preview krijgen op die vraag? Like dan onze Facebookpagina. Facebook.com slash Beachmasters. Word onze liker. Zeg dat je het leuk vindt dat eh, we hier elke woensdagavond twee uur eh, voor je <laughs> bezig zijn. Ehm, dan eh, vinden wij het leuk dat je luistert. Facebook.com slash ZFM Beachmasters. Even een likeje geven en dan blijf je altijd op de hoogte van de programma's en de artiesten. Zometeen ook All City en eerst deze. De hele wereld werd op zijn kop gezet door deze samenwerking tussen Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj. Bang, bang. Nicki dominant, 6.9 over Clean Bandit... dat die op 24 november in Tivoli staan. Maar er is één band in mijn leven, één groep... die ik ooit een keer live zou willen zien... waar ik zo ontzettend fan van ben. En dat is deze man. Adam Young heeft zijn muziekproject gedoopt tot um, City. En die hoorde hier samen met Lindsey Strolling Beautiful Times. En daarvoor ehm, de nieuwe Bang Bang... Jessie J, Ariana Grande en Nicki Minaj. Maurice de Jonge... Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Ja, ehm, eigenlijk moet, eh, moet het vandaag uh, Maurice de Jonge kip heten. Luistert u mee, dit verhaal is lekker bizar. Een Romeinse bejaarde vrouw van 73 moet vier jaar de cel in omdat ze een kip had meegebracht voor de arts die haar behandelde. Volgens de rechter is er sprake van smeergeld en dat is verboden. De uitspraak van de rechter is definitief dat eh, meldt de Roemeense televisiezender Athena 3... de veroordeling van de vrouw heeft in Roemenië voor veel opschudding gezorgd. Niet alleen vanwege de strafmaat, maar ook de manier waarop ze werd aangehouden. De speciale anticorruptiepolitie deed een inval met gemaskerde agenten. Volgens Athena 3 is de 73-jarige Roemeense niet de enige die de afgelopen weken hard is aangepakt door de anticorruptiepolitie. Een 72-jarige vrouw uit Noord-Roemenië werd eveneens van huis opgehaald... om verantwoording af te leggen ehm, over het betalen van steekpenningen aan een rechter... in de vorm van kippen en eieren. De vraag was nu, welke betaling was er eerder? Die van het kippenbedrijf. De vraag van deze week ook terug te lezen op onze Facebookpagina... facebook.com slash cfmbeachmasters. Ik heb ooit geprobeerd iemand om te kopen. Optie A, ja met geld. Ik vind dat alsnog beter dan met geweld. Optie B, ja, met mijn lichaam voor die ene chille baan. Optie C, nee, mensen doen iets voor me omdat ze het willen of niet. Ik ga niet betalen met geld of met mijn tiet. Of optie D, ik geef je 3 euro als ik geen antwoord hoef te geven op deze vraag. Wat is uh, van toepassing op jou? Laat het weten. De antwoorden zijn ook terug te lezen op Facebook. Dus facebook.com slash cfmbeachmasters. I wanna smash schattige meisje heet... Oh, call je baby, Die ineens zingt van... Eh, je bent een klootzak en ik ga op café... en ik blijf dansen tot in de ochtend. En wat daarna gebeurt mag ik van Disney niet noemen in mijn liedje... maar we hebben allemaal wel een idee wat dat zou kunnen zijn. jorden de hier Cardi Ray Jepsen, Tonight I'm Getting Over You. Zometeen tavlo ook nog en Maroon 5. Eerste weerupdate. Eerst nog periode met regen. Later vanavond op veel plaatsen droog. In het noorden vannacht een onweersbui. De minimumtemperaturen liggen rond de 14 graden. Morgen heb je wolken en zon. Voornamelijk in de middag diverse regen- en onweersbuien. Maxima liggen tussen de 20 en de 24 graden. Stefan Koller met de hits van Beachmaster Z. Anders Nielsen. Maroon 5. ZFM. oh, oh. Van Google. <laughs> nee, van Maroon 5 natuurlijk hier bij CFM. En daarvoor de Loon, Hippie Sabotage. En stay high. Ehm, het is tijd voor dat nieuwe leuke item. Ik eh, probeer mensen na te doen. Maar ik ben niet helemaal Carlo Boshart, maar we gaan het toch proberen. De vraag is, wie ben ik deze week? Stefan probeert. Ik beoordeel anderen hun slim of domheid in vergelijking met die van mij. Ik heb een mensgerichte aanpak. Ik was eerst helemaal toen Nederland. Maar nu vind ik mijn geluk over een maandje elders. Maar deze zomer was ik samen met Nederland in de wolken boven Brazilië. Ja, waar we vorige week een proberen nog moeilijk te doen... hebben we hem nu iets naar beneden gedaan. Wie ben ik? Wat ben ik? Dat is het waar het hier om draait. Laat maar weten, um, ehm, stefan.cfmstandvoort.nl. Dat is mijn mailadres. Zometeen krijg je het antwoord. Ook oh, Jesse J's, Nobody's Perfect, komt er nog aan. En hier is Jason Derulo. Dames en heren, laat het kontje schudden. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Say something to her. Holla at her. <laughs> I got one question. How'd you fit all that in them jeans? Nou, wat moet je ermee doen, jongens? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it, woo. Your booty like two planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of a shot, alley, you that don't Tired of working at nine to five. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like two planets, woo. Go ahead and go ham sandwich, woo. Boy, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle mama gave you. Misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrop cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the D O double G again? wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, shake it, girl. Just a little, girl. Giggle, giggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Now make it clap. Wiggle, wiggle, wiggle. Love it when make you it do it like that. Just throw hands, baby. Now make it clap, clap, clap. Damn, baby, you got a bright future behind you. Ooh. Ik ga best wel hard op deze. Jason Derulo samen met Snoop Double Dog. Wiggle, wiggle, wiggle. Hier bij ZFM. Mailtje gekregen over, ehm, over wie ik probeer te zijn. Heet je vrouw Truus? Ah, dat zou zomaar eens kunnen. Het antwoord krijg je zo meteen ook. Fireball komt er nog aan met John Ryan Pitbull. En hier is Jesse Jane, Nobody's Perfect. I'm Nobody. When I'm nervous, I have this thing, yeah, I talk too much. Sometimes I just can't shut the hell up. It's like I need to tell someone, anyone to listen, and that's where I seem to fuck up. Yeah, I forget about the consequences. Yeah, for a minute there I lose my senses, and in the heat of the moment, my mouth starts going, the words start flowing. Oh, but I never meant to hurt you. I know it's time that I learned to treat the people I love The that kept it between us. But no, I went and told the whole world how I'm feeling. Oh, I, so I sit and I realize with these tears falling from my eyes, I gotta change if I wanna keep you forever.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 En ehm, Pitbull zal wel iets van Mr. Worldwide hebben gezegd. Fireball. Rare plaat, maar wel superleuk. En voor Jesse J en Nobody's Perfect. Nou, ik was niet Nobody, maar ik was wel iemand anders. Stefan probeert. Vandaag beoordeelde ik anderen hun slim of domheid in een vergelijking met mij. Ik heb een mensgerichte aanpak. De complete mens wordt door mij geanaal, of ik bedoel geanalyseerd. Ik was eerst helemaal into Nederland, maar vanaf volgende maand niet meer. Al was ik deze zomer met Nederland dubbel in de wolken. Want ik eh, vloog namelijk over Brazilië. En eh, ik eh, kwam vanuit Brazilië omdat ik daar de bondscoach was. Ik was Louis van Gaal met zijn complete mensensysteem. En natuurlijk die bekende quote, hè. Ben jij nou zo slim? Of nee, wacht, dat is verkeerd. <laughs> Nou, voor een hele bekende quote ging ik een behoorlijk fout uh, nazeggen. Um, ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom? Dat was hem. Dat riep hij natuurlijk. En ehm, eh, hij was natuurlijk helemaal into Nederland als bondscoach. Maar hij verhuist nu naar een club. En uit mijn hoofd is dat Manchester United. Maar ik ben niet zo'n hele fantastische... altijd op de hoogte man wat eh, betreft dat. Dus ehm, helemaal zeker kan je het niet weten. Aantal goede antwoorden binnen. Ja, toen met Truus was het natuurlijk helemaal duidelijk. Dan kon je gaan slapen. Truus wat een niveautje. Goed, het is CFM Beachmasters. Zometeen Prayer in Sea. Eerst de Beach Boys. Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take her to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego. Ooh, I wanna take her down to Kokomo. We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. Dit was een mooi gezongen in C. CFM. En ook daarvoor hoorde je nog die andere plaat. Bent even kwijt. We moeten naar de reclame.